Lekker zonnen onder de palmen op het strand. Maar smeer je goed met olie in, zodat je niet verbrandt. Jongens, wat enorm, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. In Spanje ligt een stadje aan de Middellandse Zee. Daar gaan we met vakantie heen, dat is een goed idee. De zon die schijnt er altijd, het hotel is reuze fijn. Ik hoor de kastanjetten en ik Spaanse wijn. We gaan voor de tiende keer en volgend jaar dan gaan we weer. Hoi, jongens, wat enorm. We gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. Het de jumbojet, wat een reuze pret. Jongens, jongens, wat Jongens, jongens, wat een buiten.